1 uur. Dit is Renate Evers met het. Minister Kamp wil niet voor 1 juli een besluit nemen over de gaswinning in Groningen in de tweede helft van het jaar. Later neemt het kabinet weer een besluit over de gaswinning in 2016. Dat zei minister Kamp tijdens een Kamerdebat. De oppositiepartijen willen een eerder besluit om zo het vertrouwen van de Groningers terug te winnen en hen niet langer in onzekerheid te laten. De Partij voor de Dieren diende een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Maar die werd alleen gesteund door de PVV en 50PLUS. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Zevenhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. De twee doden zijn de inzittenden van een auto die op de bewaakte overgang stond. Een passerende trein botste er tegenaan. Het is onduidelijk hoe de auto op de overgang is terechtgekomen. Het treinverkeer tussen Gouda en Zoetermeer-Oost is stilgelegd... en ook de nachttreinen tussen Rotterdam en Den Haag rijden niet. De NS zet bussen in. De Rotterdamse politie adviseert Feyenoord-aanhangers die hebben meegedaan aan de rellen in Rome zich te melden. Doen ze dat niet, dan maakt de politie beelden openbaar. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Twee weken geleden werden bij de rellen voor de voetbalwedstrijd tegen AS Roma al Nederlandse supporters aangehouden. Maar volgens de politie waren er veel meer mensen betrokken bij het geweld en de vernielingen. De politie van de Amerikaanse plaats Ferguson is racistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zo worden zwarte Amerikanen veel vaker aangehouden voor verkeerscontroles... en zijn ze vaker het slachtoffer van politiegeweld. Aanleiding voor het onderzoek was het doodschieten van een zwarte jongen in die plaats door een agent. Dat leidde in augustus tot rellen. Het weer overwegend droog. Het koelt af naar iets boven het vriespunt.